Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het Iraakse sief om de stad Tal Afar te veroveren op IS. Samen met de internationale coalitie, Sjiïtische milities en Koerdische strijders... wordt geprobeerd IS te verslaan. De Iraakse premier Abadi kondigde de aanval op Tal Afar aan in een televisietoespraak. Geef je over of sterf, zei hij tegen de IS-strijders. Irak vermoedt dat er zo'n 2000 strijders in de stad aanwezig zijn... De VN denkt dat er ook nog 10.000 tot 40.000 burgers in Tal Afar eh, zitten. Bij een brand in een huis in Doetinchem is een dode gevallen. Het slachtoffer werd gevonden in het huis. Over de identiteit van de dode is niets bekendgemaakt. De eerste melding kwam bij de brandweer even na middernacht binnen. Twee uur later was het vuur onder controle. De politie doet onderzoek. Een maand na de dood van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo... heeft zijn weduwe voor het eerst van zich laten horen. In een YouTube-filmpje vraagt ze om meer tijd om haar verlies te verwerken. Liu Xia zegt weer in de openbaarheid te treden... als het op verschillende manieren beter met haar gaat. Haar medestanders vrezen dat ze onder druk is gezet... om het YouTube-filmpje online te zetten. Liu Xia heeft al jaren huisarrest... omdat ze, net als haar man, scherpe kritiek uitte op de Chinese regering. Donald Trump heeft op Twitter de betogers in Boston geprezen. Volgens Trump verdienen ze een compliment omdat ze zich hebben uitgesproken tegen onverdraagzaamheid en haat. In Boston was een demonstratie van enkele tientallen rechtsconservatieven en 15.000 tegendemonstranten. De rechtse betogers braken hun protest vroegtijdig af. Trump kreeg vorige week veel kritiek omdat hij zich volgens critici onvoldoende uitsprak tegen gewelddadige rechtsextremisten in Charlottesville nadat een van hen een tegendemonstrant had doodgereden met zijn auto.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 Cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, Waiting on this for a while now. my dues to the dirt. I've been waiting this holding it in for a while, Take you with me if I can.